Waterbalgemoed met het NMS Journaal. Vier op de tien Syriërs kampen met psychische problemen. Ze zijn bijvoorbeeld vaak zenuwachtig of somber... blijkt uit onderzoek van onder meer het Sociaal en Cultureel Planbureau. De psychische problemen komen deels door gebeurtenissen... die de Syriërs hebben meegemaakt tijdens hun vlucht naar Nederland... zoals schipbreuk, afpersing of mishandeling. De 44.000 ondervraagde vluchtelingen zijn positief over hun toekomst. Bijna 8 op de 10 Syriërs geeft zijn leven in Nederland een hoog cijfer. Voor een liter Coca-Cola is veel meer water nodig dan het bedrijf beweert... blijkt uit onderzoek van technologiewebsite The Verge. Het bedrijf zegt 2 liter water nodig te hebben voor 1 liter cola... maar in werkelijkheid is dat 70 liter water. Het verschil komt doordat Coca-Cola het water voor de productie van de grondstoffen... als suiker niet meerekent. In een reactie erkent het bedrijf dat het productieproces veel water kost. Waarom daarover niet duidelijker wordt gecommuniceerd wil Coca-Cola niet zeggen. Italië krijgt toch een populistische regering onder leiding van premier Conte. Morgen wordt de ministersploeg van de Vijfsterrenbeweging en de Lega beëdigd. Eerder sprak president Mattarella zijn veto uit tegen de voordracht van de euroscepticus Savona op financiën. In de nieuwe ploeg zit hij op Europese zaken. Mattarella heeft daar geen onoverkomelijke bezwaren tegen. Bondscoach Ronald Koeman noemt het 1-1 gelijkspel bij de oefeninterland tegen Slowakije gisteravond een leerzame wedstrijd. Volgens Koeman weet Oranje nu hoe het niet moet. De Slowaken kwamen in Trnava al na acht minuten op voorsprong. De gelijkmaker werd in de 59ste minuut gemaakt door Quincy Promes. Maandag speelt het Nederlands elftal een oefeninterland tegen Italië.